Amber Brandsen met het NOS-journaal. Reizigersorganisatie Rover heeft kritiek op voorzitter van Torenburg... van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Die zei vorige week dat er bijna 11 miljard euro gemeenschapsgeld is verjubeld met de hoge snelheidstrein. Voorzitter Kruid van Rover noemt die uitspraak onzuiver. Hij vindt dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de kosten die gemaakt zijn voor de aanleg van de lijn en de aanschaf van de Italiaanse treinen. Dat laatste was volgens de Rover-voorzitter wel weggegooid geld. De treinen hebben de NS 80 miljoen euro gekost. Het OM wil weten of de man die wordt verdacht van afpersing van de familie De Mol zijn dementie kan simuleren. Morgen is er een regiezitting waarin het OM zal vragen om deskundigen op te roepen. De rechter bepaalde vorige maand dat de 70-jarige verdachte Dirk M. vrijkomt omdat hij lijdt aan een ernstige vorm van dementie. Artsen hadden verklaard dat zijn gezondheid achteruit gaat als hij vast blijft zitten. De gevechten in Jemen zijn na het aflopen van het tijdelijke staakt het vuren weer in alle hevigheid losgebarsten. In de hoofdstad Sanaa zou het vrij rustig zijn gebleven, maar op andere plekken in het land wordt weer volop gevochten. Zo heeft dus door Saoedi-Arabië geleide coalitie onder meer het presidentieel paleis in de havenstad Aden gebombardeerd. Het paleis was ingenomen door de Sjiitische Houthi-rebellen. De omzet van de chemische industrie in Nederland is in het eerste kwartaal met een kwart gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Oorzaak is de lage olieprijs, meldt de branchevereniging VNCI. Als de prijs van olie daalt, daalt ook de verkoopprijs van chemische producten die olie als grondstof hebben. Toch zijn chemiebedrijven optimistisch, want de winst neemt toe. De lage koers van de euro en de goedkope olie maken Nederlandse chemiebedrijven weer concurrerender in het buitenland. Het weer langs de noordkust regen, later ook in de rest van het land.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 Ja, we hadden geluncht, hebben willen gehad. <laughs> Goedemiddag, luisteraars. En eet smakelijk namens Dolly en mij natuurlijk. Ja, zeker. wat een weer, hè? Wat het ongezellig. Ja, maar ja, het is maandag, de Monday Blues. Gelukkig wel... hebben we een aardig weekend achter de rug. Hè? Ja, gisteren ging het nog. Ik heb gisteren nog even het zonnetje gezeten in de tuin. Dus, ja, heerlijk ja. toch? Jawel. Ja. En wij hadden hier in Zandvoort de jaarmarkt. Dus ja, dan hoop je ook alleen maar dat het droog is met een eh, lekker zonnetje erbij. En eh, wat dat betreft hebben we onze zin gekregen. Maar ik ben nou op een cursus ijsberen ben ik gegaan. Hè? Ah. <laughs> Thuis hoogpolig tapijt. Oké. Okay. <laughs> ik heb het echt af en toe koud in We hebben, we hebben nog zo'n ouderwetse gashaard. Ja. Die gaat af en toe gewoon aan hoor. Echt waar. Ja. Dan zit, nou, je op de bank s'avonds... Uh, ja, als je stil gaat zitten, dan krijg je koud. Ja, klopt. Ik heb ook oh. s'avonds de kachel aan. Ja. U ook allemaal? Ja, dat wil ik net vragen. Ja. Nou, ja. ja. Volgens mij was dat in de zomer van 1971 eh, was dat allemaal heel anders, luisteraars. Heel anders. Vertel. We gaan het zingen. Vraag maar aan Greenfield en Cook, die weten er alles van. eigenlijk de Nick en Simon van die jaren, hè? Eh, van de 70er jaren. On a rainy night without you, my tea cold. Zie je, koude thee? Ja, dat is een beetje hetzelfde. Cause the tea was old. <laughs> Sorry, microfoon poos oh, Ik zeg koude thee, dan heb ik toch liever warme chocomelk. <laughs> But there's little sea, just the drops and me. Oh, it ain't easy, you see. In my room it's quite a mess. How I miss you, you'll never guess. And the people on the sidewalk, I just let them talk. You always never see them walking past our door. You love the snowflakes in the winter, and so much more. 69 two of us. The sun shines on rainy days. To see you laugh your simple ways. Oh, late that summer of 71. Na na na. Ja, de Greenfield en Cook van de jaren 70. Eh, dat waren... Eh, eh, nee, ik wilde zeggen de Nick en Simon van de jaren 70. Greenfield en Cook. zegt het jou iets, Dolly? Of zeg je van, nou, dat is, daar ben ik helemaal aan voorbij gegaan? Heel in de verte. Heel in de verte, ja. Je had nog zo'n duo, hè? Bolland en Bolland. Ja, ja, jeetje, dat is waar ook, ja. <laughs> ja, maar zo hard gaat de tijd, hè? Ja, ja, zeg dat wel. Heb jij, gebruik jij wat in je koffie of heb je het zwart? Uh, I take it black. Ja, nou, ja. anders had ik wat suiker voor je meegenomen. Oh. Ja, nou, de Douwe Bob had toevallig wat suiker in voorraad. Sugar. Oh, nee, voor mij niet vandaag. <laughs> ja, die eh, tour door Nederland in theater. Ze overal uitverkocht, hè, die man. Die, eh, ja, succesvol. En, en niet onterecht, hoor. Nee, precies. Ja. Door Douwe Bob. Tell the story, your tongue couldn't let go. gotta set it luisteren naar eh, Douwe Bob eh, met uh, Sugar. Nou, wij hebben ons inmiddels onszelf verrast met een heerlijk kopje koffie nog, Dolly, toch? Hè? Zo is het. En zonder nou- suiker, Douwe. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> maar, wat is nou jouw favoriete eh, eh, manier van koffie zetten? Gebruik jij nou zo'n eh, CCO-apparaat... of doe je dat thuis nog op de klassieke manier met een pot en een filtertje? Hoe, dat, dat was toch altijd wel heel erg lekker, hè? Zo met de hand opgieten. Ja, gewone koffie, hè? Vroeger, vroeger bij me thuis, dan, op de, dat weet ik nog van de zondagochtend... want dan Traditioneel dan dronk het gezin altijd gezamenlijk een bakje koffie op de zondagmorgen. en, eh, dan, mijn, moeder Buisman, van Buisman. Ja, een schepje erbij, ja. Ja, en dan en werd het <laughs> opgegoten, want de koffiezetapparaat hadden ze toen ook nog niet. Dus er werd water gekookt en dan werd, die, dan werd het opgegoten. En dan, en dan eh, werd er gewoon uh, koeienmelk bij gegooid. Gewoon, Nou, wij, wij hebben nog niet zo lang geleden hebben we dat ook nog een hele poos gedaan. Want toen was, mijn vader was ziek en uh, daar in het, het, huis waar hij verbleef... daar was ook geen koffiezetapparaat. Dus dan deden we dat ook zo. Nou, en ik vond het heerlijk, echt waar. Ja, ja hoor, lekker en, eh, bakkie koffie. Maar het aller, aller, allerlekkerste mhm. heb ik gevonden... zo'n vol automatisch koffiezetapparaat... waarbij de bonen instant gemalen worden... Ja. En dat dan je koffie. En dat, die heb ik ooit eh, gekregen toen, van, van dat ik getrouwd was. Dat kreeg ik van mijn man op een dag. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ook nog nooit zo ontzettend veel koffievisite gehad... <laughs> als toen ik dat apparaat had. dat ah. was niet normaal. Dus dan kon je voor jezelf beginnen eigenlijk. Eigenlijk wel. Eigenlijk ah, nou, nou, nou, Want de mensen er niet in huis waren altijd... om een lekker bakje te komen doen. Ja, dat weet je van, tevoren, dat weet je van tevoren niet. Dat blijft natuurlijk koffie kijken dan. Hè? Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> maar eh, nou goed, wij hebben ook een bakje. En eh, dat moeten we wel eventjes opdrinken, luisteraars. Dus dan eh, gaan we nog maar weer, een lekker stukje muziek draaien. Laten we dat maar doen, gezellig. De, Oké, okay, Good morning, Mr. Sunshine. denk misschien helpt het, hè, het Sunshine. Ja. Come sit beside in your land. wat zou ik zonder mijn meisje zijn? Hè? Dat, dat zongen die jongens. Hè? Dat, uh, nou goed, uh, wat zou ik zonder mijn meisje zijn? Nou, gewoon uh, another girl, another girl. Oh, I have got another girl. Nee hoor, gewoon zo bedoel ik het niet hoor. maar zo weet toevallig dit liedje, ja, kan ik ook niks aan doen. I ain't no fool and I don't take she can do. And so I'm telling you this time you better stop, for I have got another girl, another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you. From today. Well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want for I have got another girl, another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. Saturday Maar mij wou jij wat zeggen. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik wou zeggen, nou dat was er dan, dat andere meisje. Ze is ja, alweer weg. Ja. Het is alweer afgelopen met het meisje. Heb jij dat, heb jij dat heb jij, op dit moment, heb jij dat nou ook? Wat heb ik ook? I Can Hear Music. Even luisteren hoor. Ja, ja, verdomme. <laughs> je dus kon ze vanaf het strand kon je ze hier horen zingen. Nou. dat is toch hartstikke mooi. Eh, ja, luisteraars, het is bijna, bijna, nee, nog niet helemaal, maar bijna half één. En eh, ja, als het half één is, dan komt eh, zo dadelijk het nieuws voorbij. Only you know and I know dat dat het geval is. Maar Dolly weet het ook, hè Dolly, toch? Ik weet het wel, je ja, zit, hoor. Je zit al helemaal paraat? Ik ben er helemaal klaar Ik heb Dave Mason, ken je die, Dave Mason? Jazeker. Die heb ik, oh, nou, die heb ik een belletje gegeven. Oh, ik, eh, ik had ook al gevraagd of hij langs wilde komen. Ja, hij zegt eh, only you know and I know dat het Niels zo voorbij komt. Oké. Okay. dat is wel een lekker swingend nummer dit mensen hoor. Eh, gelijk je pistoletje lekker naar binnen. <laughs> of je croissantje. weer een eh, lang weekend achter de rug, luisteraars. U bent eh, vast wel nieuwsgierig wat er zo al gebeurd is in het weekend... maar misschien ook al vandaag en vannacht en zo. En Dolly weet er alles van, hè Dolly, toch? Nou, alles is een groot woord, maar ik ga wel het een en ander vertellen, ja. <laughs> het nieuws bij ZFM Zandvoort. Ja, dames en heren. Uh, volgt hier het nieuws, het regionale nieuws weliswaar... van 18 mei 2015. De afgelopen jaren heeft er in de zomer een kermis op het Badhuisplein en boulevard de Fauvoosje gestaan. Een aantal omwonenden hebben overlast ondervonden en hun onvrede geuit over de kermis. Na aanleiding daarvan heeft de gemeente omwonenden uitgenodigd om samen met de exploitant VVV Zandvoort en de gemeente mee te denken om tot een goede oplossing voor iedereen te komen. Nou, het volgende is besloten. Van 19 juli tot en met 9 augustus 2015 vindt het Kids Fun Park... een kleinschalig attractiepark op het Badhuisplein plaats. Het nieuwe evenement vervangt de kermis die de afgelopen jaren... op het Badhuisplein en de boulevard de Vavosje heeft gestaan. Het college van BMW heeft onlangs besloten om het evenement... bij wijze van proef in 2015 toe te staan. Het Kids Fun Park heeft een familieuitstraling met kinderattracties... zoals een trampoline, een octopus, schietkraam en een carousel. En naast de attracties worden ook eetgelegenheden, rustplaatsen en groenvoorzieningen geplaatst. Het college van BMW ziet door het evenement kansen voor het verblijfstoerisme in Zandvoort. Bijvoorbeeld gezinnen met kinderen die mede door het Kids Fun Park langer in Zandvoort verblijven. Het evenement versterkt de verbinding tussen het centrum, de boulevard en het strand... en heeft een toegevoegde waarde op de evenementenkalender van Zandvoort. Bij een botsing tussen een auto en een scooter... zijn gisteravond in Haarlem twee personen gewond geraakt. Een auto die over de Kamperlaan reed... wilde rechtsaf de Vliegorgstraat inrijden maar zag daarbij een scooter op het fietspad over het hoofd. Een botsing was het gevolg en daarbij raakten de twee vrouwen op de scooter hard en val. De slachtoffers zijn eerst op straat verholpen aan hun verwondingen... en even later per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zandvoort komt er beroerd vanaf in de onlangs verschenen misdaadmeter 2014 van het Algemeen Dagblad. De badplaats eindigde hoog op de criminaliteitslijst van de Nederlandse gemeente... en wel op de 21ste plaats. De misdaadmeter kijkt naar het aantal delicten per duizend inwoners. Nou, omdat Zandvoort zoveel toeristen aantrekt... is het volgens de burgemeester niet zo raar dat er relatief meer delicten zijn... dan in omliggende gemeenten, en zeker in het hoogseizoen. Het dorp heeft 16.600 inwoners, maar er komen jaarlijks 4 miljoen toeristen. Nou, als je die erbij optelt, dan is het hier gewoon heel veilig. En op een aantal vlakken nam de criminaliteit in Zandvoort het afgelopen jaar af... Er waren onder meer minder vernielingen, bedreigingen en mishandelingen... en minder diefstal uit auto's. Zakkelenrollerij kwam juist weer vaker voor dan in 2013... en ook werden meer auto's gestolen. Terwijl het aantal inbraken in de regio afnam, bleef het in Zandvoort gelijk. Over de hele, laan over de hele lijn daalde het aantal inbraken volgens mij er wel... Het cijfer wordt flink opgestuurd door een relatief groot aantal inbraken en insluipingen, zo tegen de 40, in de vakantiehuisjes van Centerparks. Daar hebben we vorig jaar veel last van gehad en naar aanleiding daarvan is vrij veel capaciteit ingezet. Er zijn ook gesprekken geweest met Centerparks over een betere beveiliging van het park. Ruim twee jaar geleden waarschuwde het regionaal informatie- en expertisecentrum Noord-Holland nog... voor georganiseerde criminele onderwereld die actief zou zijn... in bepaalde strandhoreca in Zandvoort, Bloemendaal en Velsen. En het ging daarbij om het witwassen van crimineel verkregen geld... drugshandel en intimidatie. Volgens burgemeester Niek Meijer is de politie erg alert op dit soort praktijken... Hij kan daarover niet zoveel zeggen, alleen dat het beeld niet zodanig verontrustend is... dat het tot andere stappen zou moeten leiden dan nu al genomen worden. Zandvoort mag dan hoog op de misdaad mee te staan. De inwoners voelen zich iets minder vaak onveilig dan mensen elders in het land. Dat bleek vorig jaar uit de Veiligheidsmonitor... een onderzoek in opdracht van de gemeente onder ruim 500 Zandvoorters... En bij plekken waar jongeren rondhangen, bij uitgaansgelegenheden en bij het treinstation... zeiden de ondervraagden zich het minst veilig te voelen. De meest genoemde vorm van overlast werd ervaren door dronken mensen op straat. Dan volgt nu een politiebericht. De 69-jarige uh, Genoveva Alvarez Rodriguez uit Heemskerk wordt sinds gisteren vermist. De vrouw is lopend van huis vertrokken en daarna niet meer gezien. De vrouw is 1,60 meter lang, heeft bruin haar en bruine ogen. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een korte, zwart gekleurde stoffen jas... een broek in de kleuren donkerpaars en blauw... en een blauw vliesvest met een felroze ritsluiting. Ze liep op witte instapklompen omdat Genoveva de ziekte diabetes heeft... heeft ze regelmatig medicijnen nodig... en het is niet bekend of ze deze bij zich heeft. Wie informatie heeft over de vrouw... wordt verzocht contact op te nemen met de politie... op telefoonnummer 0800 6070. Op de A4 ter hoogte van Schiphol is vanochtend een ongeluk gebeurd... waarbij een motorrijder betrokken was. Het ongeluk gebeurde vlak voor de Schipholtunnel... in de richting van Amsterdam, meldt de Verkeersinformatiedienst. Doordat er twee rijstroken zijn afgesloten... loopt het overige verkeer zo'n 10 minuten vertraging op... en onduidelijk is hoe het met de motorrijder... en eventuele andere betrokkenen gaat. Tot zover het regionale eh, nieuwsbericht. Dan nu het weer bij ZFM Zandvoort. We krijgen vandaag te maken met het frontensysteem van depressie Diethelm. Het is daarom bewolkt en vanmiddag gaat het enige tijd regenen. De wind waait uit het zuidwesten en is krachtig aan zee. Windkracht 5 tot 6 en de temperatuur blijft te laag voor de tijd van het jaar... en stijgt naar een graad of 14. Nou, dat houdt inderdaad niet over. Vanavond regent het nog enige tijd. Komende nacht gaan er enkele buien vallen. En de zuidwestenwind neemt vanavond tijdelijk in kracht af. En de temperatuur gaat dalen naar ongeveer 9 graden. Morgen dan schijnt geregeld de zon. Maar het draait ook om buien. En bij die buien is onweer mogelijk. De zuidwestenwind is weer toegenomen naar krachtig tot hard aan zee windkracht 5 tot 7 en de temperatuur stijgt naar 13 graden aan zee en naar 14 elders in de regio. Tot zover het weer. Zandvoort luncht. Elke dag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. Ja, en dan bent u eh, getuige van... Eh, rond de klok van half 1 en half 2 natuurlijk het regionale nieuws. Eh, maandag kwart over 1. En ik weet niet, Dolly, of dat nog gaat gebeuren vanmiddag. Zoeken we altijd contact met Joop van Nes, hè? Ik ga straks kijken of hij vandaag voor het rubriekje bereikbaar is. Ja, want eh, nou, dan moet hij ook wel eh, zeg maar, eh, rond zijn getrokken in Zandvoort. Van, dat heeft hij gedaan. Oh, dat heb je... Ja, dat oh, weet ik. Dat weet ik. Want nou. het afgelopen weekend hebben we het Hotse Knotse Begonia voetbaltoernooi gehad. Ja. En toen dacht ik zondag, oh, misschien zit Joop daar. Ik ga hem even bellen. Maar toen was Joop in de kerk bij het Classic Concert. Ja. Dus ik weet dat hij, dat hij het een en ander bezocht heeft. Hmm. Nou, dat gaan we straks van hem horen. Ja, ik ben benieuwd hoe alles is verlopen. Ik ga het voor hem draaien, want hij is, eh, dat weet ik toevallig uit vertrouwde bron. Oh jee, oh jee. Is hij, is fan van Christian St. Peters. You Were On My Mind. Speciaal voor hem. Eh, Joop You were on my mind. I said, you were on my mind. just to ease my pain. I said, just to ease my pain. I got troubles. Oh. morning you were on my mind. Nou, Ach, waren we nog maar jong. flame is strong. Cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? Cause tomorrow sometimes never comes. So love me. There's a song to be sung this time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see your dreams? Should be dreams together and a young. together and a young heart shouldn't be afraid and some eerder van huis kunnen komen. We zijn al een kwartier bezig met het programma. Ik kon niet eerder weten, want er zat er eentje dwars.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 Ja, en als u, eh, als u klein van stuk bent, luisteraars... is er een grote kans dat dit nummer niet voor u bestemd is. Want dat gaat over de lange mensenserenade. En dat zingt Nederlands Diamant. Longfellow Serenade Such were the plans I'd made was a lady and I was a dreamer With only words to trade You know that I was born for a night like this Warmed by a stolen kiss For I was lonely And she was lonely Rise, come on baby was a lady as deep as the river and Through the night we stayed And in my way I loved her as none before Loved her with words and more For she was lonely And I was lonely gezellige muziek van Nederlands Diamant, oftewel Neil Diamond was dat luisteraars. De Longfellow Serenade, de lange meneer eh, Serenade, zal maar zeggen. Weet u al, dames en heren, eh, luisteraars, weet u al het verschil tussen een, eh, een, een, een, een boer en een, nee, een boerin en een, een, een moslima boerin. Boerin, weet u het verschil? Dus een boerin, een Nederlandse boerin en een moslima boerin. Nou. Een Nederlandse eh, eh, boerin die koopt voor de boer kaas. Die verkoopt voor de boer kaas. En een, eh, en een moslima boerin die boerkaas draagt. <laughs> een beetje ingewikkelde mop, maar goed, moet kunnen. Return to sender. Elvis Presley. Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it the psyche. Bright and early next morning, he brought my letter back.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 En elke keer komt die brief weer terug verdomme nog toe. Zal ik ook zijn wel weer wezen, niet dat flikt. Altijd dezelfde mij, niet dat flikken. Dat is precies de thing die ik bedoel, hè. Oh nee, de thing. Sting, neem me niet kwalijk. die man verschrikkelijk hoog zingen, hè, die man. Die stinkt. <laughs> ja, ik heb de politie er maar even bij gehaald. Ik denk, nou, ik haal de politie erbij. De police. En dan hebben we het ook nog over eh, kleine groene appeltjes vanmiddag. Zo net voor uh, reclame, Niels reclame. Nou, dat moet kunnen. Will I wake up in the morning? Ja, ik ook. Elke ochtend weer, wake up in the morning. Hè. En dat doen we vanmiddag samen met B.G. Thomas. En daarmee gaan we het eerste uur van uh, Zandvoort Lunch afsluiten. Als u nog moet lunchen, eet smakelijk. En anders een hele goede bekomst. Kom zo dadelijk weer terug samen met Dolly voor eh, het vervolg. Takes my hand and squeezes it and says How you feeling, huh? And I look across that smiling lips That warm my heart see my morning sun. And if that's not loving me, then all I got to say. God didn't make little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. There's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland or Mother Goose. There's no nursery rhyme. God didn't make the little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face aglow, and it eases my mind. I call her up at home. Oh, I know she's busy.